Hij heeft de onrust binnen het korps onderzocht. De brandweerleiding wil het korps moderniseren daar is veel verzet tegen op de werkvloer. Toch adviseert van UM om door te gaan met de veranderingen. Bij de brandweer is veel kritiek op commandant Schaap... die zich een paar keer scherp heeft uitgelaten over de cultuur binnen het korps. Zijn positie staat volgens Van Um niet ter discussie. Online shoppen is in een paar jaar tijd veel populairder geworden onder ouderen. Volgens het CBS zei in 2012 een kwart van de 65-plussers wel eens iets via internet te kopen. Nu is dat al bijna de helft. Toch is dat nog wel minder vergeleken met de andere leeftijdsgroepen... want ruim driekwart van de Nederlanders zegt online te shoppen. Kleding en sportartikelen worden het meest via webshops besteld... en ook kopen mensen steeds vaker huishoudelijke apparaten via internet. John de Mol wil in de loop van volgend jaar zelf meer nieuws gaan brengen op radio, tv en vooral online. Bij Pauw zei hij dat hij waarschijnlijk met een nieuwsapp komt, die een concurrent moet zijn voor kranten, omroepen en nu.nl. Zijn bedrijf Talpa nam eerder dit jaar het AMP over... en de mol zei toen al dat hij een eigen nieuwsprogramma wilde. Onder Talpa vallen radiostations als 538, Sky Radio en Radio 10... de tv-zenders SBS6, Net5 en Veronica... en het YouTube-kanaal Stuk TV.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 ZFM wenst je fijne dagen. Yeah. I don't want to. I don't want to. Oh, right. Dan sturen jullie allemaal fijne dagen en...